Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht een landbouwbedrijf in Oekraïne aangevallen. Daarbij raakten twee mensen gewond, ging er 120 ton erten en gerst verloren. Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van Europa genoemd... maar het wordt steeds ingewikkelder om dat spul weg te brengen. Rusland en Oekraïne hadden tot deze week een deal om de graanexport mogelijk te maken. Die is verlopen. Rusland wil hem niet meer verlengen. In de buurt van Berlijn zoeken ze weer verder naar de leeuwin die afgelopen dagen werd gespot. Het dier werd gezien in een bos en agenten zagen de leeuw vervolgens ook. Vannacht werd de zoekactie stilgelegd, al werd het bos wel in de gaten gehouden. Er werd ook leeuwengebrul gehoord, maar dat bleek een grap van inwoners te zijn. Flinke rookwolken en vlammen in Den Haag vannacht. In het centrum was een grote brand op het dakterras van een café. De eigenaresse probeert positief te blijven. De hulpdiensten komen eraan, schoonmaakbedrijf, nieuwe trap. Nou, dan komt het weer goed. Dan gaan we gewoon weer doorstarten. Je klinkt hartstikke optimistisch. Wat maakt je zo optimistisch? Nou ja, dat ik eh, optimistisch moet zijn. Ik kan wel eh, zitten zitten neuren, maar dat heeft geen zin. We moeten verder. Door de brand werden verschillende panden ontruimd. Zo stonden tientallen hotelgasten vannacht in hun pyjama buiten te wachten... tot ze weer terug naar bed konden. En misschien vind jij het zomerweer hier nou wel erg tegenvallen. Nou, een hoop Italianen zouden er dolgelukkig mee zijn. In hun land is het nog steeds bloedheet en daarom wordt er op campings in Groningen opeens Italiaans gepraat. Het gebeurt niet heel vaak, dus uh, die mensen hebben gesproken van hoe kom je nou in Groningen terecht? Ja, die mensen zeiden we hebben spullen gepakt en we zijn eh, naar het noorden gevlucht omdat het niet uit te houden is eh, thuis. En hier is het heerlijk. Ze zijn Italië ontvlucht. Ze zijn Italië ontvlucht en zijn Groningen binnengekomen. Hoe mooi is het? Niet alleen in Italië is het super warm, maar ook in Spanje en Griekenland steeg de temperatuur tot boven de 40 graden.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 la la la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 goes on on and on and on, and the feeling goes.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 on my knees.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 keep it. Play me like roulette. Don't think with your head.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 一路。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 me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por del veneno yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con mi disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra